7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In asielzoekerscentra blijven zo'n 750 tot 1000 bedden vaak onbeslapen... doordat vluchtelingen met de verblijfsvergunning liever bij familie of vrienden logeren. Het COA wil die bedden nu gebruiken voor nieuwe asielzoekers. Het wil een zelfzorgarrangement invoeren. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben... mogen dan zelf onderdak zoeken buiten een asielzoekerscentrum. Ze krijgen daar een kleine financiële vergoeding voor. De lege bedden zijn volgens het COA hard nodig. Wekelijks komen er rond de 1700 asielzoekers bij. Het dodental van de ramp in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen tot 85. Dat heeft het Chinese staatspersbureau bekendgemaakt. Eerder was gemeld dat 56 mensen de ramp niet hadden overleefd. De verwachting was al dat het dodental zou oplopen, want er worden nog veel mensen vermist. UEFA-baas Michel Platini heeft de broer van Sepp Blatter geïntimideerd. Dat zegt de FIFA-voorzitter in een interview met de Volkskrant. Platini zou de broer van Blatter hebben gevraagd of die er niet voor kon zorgen dat Sepp Blatter zou stoppen bij de FIFA, omdat hij anders toch maar de gevangenis in moest. Het incident gebeurde tijdens het verkiezingscongres van de voetbalbond in Zurich afgelopen mei. De 79-jarige Blatter werd tijdens dat congres herkozen, maar stapte later alsnog op. Nederlanders begaan veel verkeersovertredingen in Frankrijk. Vorig jaar vielen 372.000 Franse boetes bij Nederlanders op de deurmat. Omgerekend naar het aantal inwoners staat Nederland daarmee op de tweede plek. Alleen Belgen begingen vaker overtredingen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... die het AD heeft opgevraagd. In de meeste gevallen gaat het om snelheidsovertredingen... Niet alleen van vakantiegangers, maar ook van zakelijke rijders en vrachtwagenchauffeurs. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui, vooral vanmiddag in het oosten. En dan is er ook kans op onweer. Het wordt tussen de 20 en 24 graden.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 Scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una questa amicizia nuova pace sì Cosa? Perché so come sono infatti chiedo Perdono. Su quel che è fatto è fatto io però chiedo Regalami un sorriso io ti porgo una Rosa.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 Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who, who, let the dogs out? Who, who, who, who, let the dogs out? I see the young people had a ball cause Billy found them stepped out.